Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een jongen heeft gisteren in Rotterdam een controleur van het openbaar vervoer tegen een rijdende metro geduwd. Hij wilde zijn vervoersbewijs niet laten zien. De RET-controleur liep een hersenschudding en een beenwond op. De jongen is later gearresteerd. De Brabantse politie heeft opnieuw een medewerker van een particuliere school in Valkenswaard opgepakt in verband met een zedenzaak. De arrestant is 34 jaar en wordt verdacht van grensoverschrijdend zedengerelateerd gedrag. Twee weken geleden werd de directeur van de Agnes Dei school aangehouden op verdenking van ontucht met een leerling. De namen van wielrenners Michael Bogart en Thomas Dekker zijn opgedoken in een procesverbaal over een dopingzaak in Oostenrijk, meldt NRC Handelsblad op de website. In het procesverbaal staat een verslag van een informeel gesprek dat de Oostenrijkse dopinghandelaar Stefan Matschiner voerde met rechercheurs. Daarin zegt hij dat de twee Nederlandse renners verboden bloedtransfusies hebben ondergaan in Oostenrijk. Bogart wordt al jarenlang in verband gebracht met de Oostenrijkse dopingzaak, maar heeft zelf altijd ontkend. Bij een zelfmoordaanslag bij een legerbasis in Irak zijn 27 mensen omgekomen. Een zelfmoordenaar liet zijn auto bij de basis ten noorden van Bagdad ontploffen. Volgens de autoriteiten zijn er 19 militairen onder de doden. Ook raakten meer dan 40 mensen gewond. Mensen die voor het eerst een huis kopen kunnen vanaf 15 november geen starterslening meer aanvragen. De Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeente neemt dan voorlopig geen aanvragen meer in behandeling. Dit omdat in de nieuwe belastingregels vanaf januari alle leningen vanaf het begin moeten worden afgelost. Dat hoefde tot nu toe bij de starterslening niet. Totdat er duidelijkheid is over de nieuwe voorwaarden zet de stichting de leningen stop.